Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Burgemeester Berens van Apeldoorn zegt dat de uitspraken van Volkert van der Graaf in Brandpunt Reporter niet kloppen. Daarnaast doet van der Graaf volgens de burgemeester geen recht aan de inspanningen die Apeldoorn levert om hem te laten resocialiseren. In de tv-uitzending gisteravond was te zien dat Van der Graaf, die in Apeldoorn woont, vertelt hoe hij zijn reïntegratie in de samenleving frustreert. Zo zou hij niet willen werken omdat hij dan gratis kan procederen. In een reactie op de uitzending zegt burgemeester Bierens dat voor Van der Graaf dezelfde rechten en plichten gelden als voor andere bijstandsgerechtigden in Apeldoorn. De moordenaar van Pim Fortuyn komt zijn afspraken en verplichtingen na, zegt Bierens. Israël heeft met Rusland afspraken gemaakt over militaire acties boven Syrië. Dat is gebeurd op voorstel van de Israëlische premier Netanyahu. De twee landen willen voorkomen dat ze per ongeluk elkaar beschieten... Rusland heeft militaire eenheden in Syrië om president Assad bij te staan. En Israël bombardeert af en toe boven Syrië naar eigen zeggen als vergelding voor raketaanvallen door Palestijnen op de Golanhoogvlakte. Justitie in Mexico gaat de ex-directeur vervolgen van de gevangenis waaruit drugsbaron Joaquim Guzman ontsnapte. De oud-gevangenisdirecteur wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontsnapping van Guzman, beter bekend als El Chapo. Vrijdag werd al bekend dat elf gevangenismedewerkers waren opgepakt, onder wie ex-directeur Lerma. Totaal aantal arrestanten kwam daarmee op 20. De jongen die zich vrijdag in een Talis op station Rotterdam Centraal verschanste... is geen verdachte meer in de zaak. Hij is overgedragen aan de Vreemdelingendienst. Uit voorzorg werd een deel van het station in Rotterdam vrijdag afgezet. De jongen had geen legitimatie op zak. Toen hem vermoedt dat het een Tunesiër is die al jaren rondzwerft door West-Europa. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond en vannacht volgt regen. Morgen in het zuiden bewolking en buien, in het noorden ook af en toe zon. Het wordt iets frisser dan vandaag, zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.